Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De opvolger van Sigrid Kaag wordt misschien wel Rob Jetten. In het AD zegt hij dat hij de lijsttrekker van D66 wil worden bij de komende verkiezingen. Hij is nu demissionair minister van Klimaat en Energie. Fractievoorzitter Jan Paternotte werd ook genoemd... maar hij ziet het juist niet zitten om de partij te gaan leiden... zei hij eer gisteravond bij de talkshow Renze. Ik ben eh, vader van twee echt jonge kinderen. En ja, ik ben nu fractievoorzitter. Dat is ook werk waarmee je gewoon vier, vijf avonden per week op pad bent. Dus dat betekent sowieso voor hen dat ze me vaak niet zien... en voor mijn vrouw Lieselot dat ze eh, er meestal of heel vaak alleen voor staat. Het is niet zeker dat Jette ook echt de partijleider wordt. De leden van D66 mogen daarover stemmen. Er zijn afgelopen jaar minder meldingen binnengekomen bij het meldpunt kinderporno. Het waren er 145.000. Een jaar eerder was dat nog bijna drie keer zoveel. Het komt volgens onderzoekers omdat er strengere regels voor sites zijn... die daardoor beter proberen om seksuele beelden van minderjarigen van hun platform af te krijgen... Er zouden ook veel hosts achter sites uit de EU verhuizen... waardoor er minder zicht op is. En een mijlpaal voor de universiteit in Groningen. Voor het eerst zijn er meer dan 100 vrouwelijke hoogleraren in dienst. Dat is bijna 30 procent, maar de Unie wil er nog meer. Over twee jaar moet minstens een derde van de hoogleraren een vrouw zijn. En de Nederlandse rapper Joost Klein heeft een dikke zomerhit te pakken in Duitsland en Oostenrijk met deze plaat. Ja, Jong heet hij inderdaad. In Duitsland stond het een maand lang op één, En op Spotify werd de plaat binnen een week 5 miljoen keer beluisterd. Bizar allemaal, zegt Joost. In Nederland hebben ze geen idee wat daar aan de hand is. Ik, heb, ik, heb, ik ben nu shows. Ik heb shows in Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk gehad. Tour zelfs volgend jaar hier. Het, het is... Het, ja, ik weet niet. Ik ben gewoon dankbaar, man. Ik, ik ben, het is insane. Maar als je hem vraagt wat nou echt zijn grote droom is... zegt hij meedoen aan het Songfestival. Het weer nog, de dag begint droog en best zonnig.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 In het afgelopen kwartaal zijn ruim 39.000 mensen overleden in Nederland. Volgens het CBS zo'n 5% meer dan verwacht. De stijging heeft mogelijk te maken met de hitte in juni. Ambtenaren mogen de app van onlinewinkel AliExpress en de chat-app WeChat niet meer op hun werktelefoon hebben. Wel de bronnen aan de NOS. De apps zijn allebei Chinees. Inlichtingendienst AIVD is bang voor spionage. Het weer de dag begint met veel zon, later meer kans op bewolking. tot 21 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden.